10 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Bij een achtervolging rond de Nederlands-Belgische grens bij Weert... zijn vijf agenten gewond geraakt. Bij een verkeerscontrole werd bij het Belgische stadje Bree... een man betrapt met een vals kenteken. Daarop duwde hij het gaspedaal van zijn BMW in... en vluchtte richting de Nederlandse grens. Bij de achtervolging waren drie ongelukken. Twee politieauto's zijn totaal losverklaard. Uiteindelijk werd de man opgepakt. Hij is in de 30 en had drugs gebruikt. De gemeente Groningen en Groningse studentenverenigingen zijn een project gestart om het alcoholgebruik binnen de verenigingen te verminderen. Het gaat om de zeven grootste studentenclubs, waaronder Vindicat en Albertus. Volgens burgemeester Den Oudsen heerst er binnen bepaalde verenigingen een te sterke alcoholcultuur. Hij wil vooral optreden tegen buitensporig gedrag. Het gemeentebestuur verwacht in mei concrete afspraken te presenteren. Er zijn geen plannen om de verenigingen sluitingstijden op te leggen. Het Chinese telecombedrijf Huawei stapt naar de rechter om weer volledig toegang te krijgen tot de Amerikaanse markt. De Amerikaanse overheid heeft zijn organisaties en diensten en hun toeleveranciers verboden om Huawei-producten en netwerken te gebruiken uit angst voor spionage door de Chinese overheid. De Amerikanen proberen andere landen, waaronder Nederland, ervan te overtuigen om niet in zee te gaan met Huawei. Het bedrijf zegt dat de Amerikaanse wet die Huawei aanmerkt als een veiligheidsrisico ongrondwettelijk is. De Noord-Koreaanse staatstelevisie heeft een uitgebreid verslag uitgezonden... over de top van Kim en Trump in Vietnam. Maar dat de onderhandelingen vorige week voortijdig zijn afgebroken... omdat de twee niet tot een akkoord konden komen... is daarin helemaal niet genoemd. Erin is wel te zien dat Kim lachend met Trump door een hotel in Hanoi loopt... en hoe ze elkaar de hand schudden. Volgens het verslag is de uitkomst van de top dat de leiders hebben afgesproken... om elkaar vaker te zien en door te gaan met hun constructieve gesprekken. Het weer, trekt een regengebied over het land...